Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De avondklok duurt nog wel even, tot en met 2 maart, zeggen bronnen tegen onze collega's in Den Haag. Eigenlijk zou hij woensdag aflopen, maar de avondklok wordt verlengd en loopt nu net als de lockdown af op 2 maart dus. De ministers hebben er net over gesproken en premier Rutte geeft er zo uitleg over. Maar het zal niet alleen gaan over die avondklok, zegt verslaggever Roel Bolsius. ze moeten in ieder geval gaan uitleggen waarom zij die avondklok, die ingrijpende avondklok verlengen. Eh, waarom zij dat noodzakelijk achten. Maar we zullen ook een complimentje krijgen, want eh, het was koud dit weer. We zijn naar buiten gegaan, we hebben van de sneeuw genoten. En dat hebben we best wel op een manier gedaan dat we de coronamaatregelen hebben nageleefd. Dus eh, daar zullen we ook een complimentje voor krijgen. En officieel moet de Tweede Kamer de verlenging van de avondklok wel nog goedkeuren. Maar de kans is groot dat ze dat ook wel zullen doen. Ook morgen laat de NS alleen maar sprinters rijden. Door de kou en de sneeuw zijn er vandaag weer grote problemen op het spoor, vooral met bevroren wissels. De NS raadt iedereen aan om kort voor vertrek de reisplanner te checken. De KNVB komt met een app om discriminatie en racisme in het voetbal tegen te gaan. Voetbalsupporters kunnen die app erbij pakken en het melden als er racistische of discriminerende dingen worden geroepen op de tribune. De KNVB hoopt die supporters hierdoor makkelijker op te sporen. Jongeren hebben nog maar weinig sappige dateverhalen te vertellen. Door de lockdown hebben jongeren tussen de 16 en 20 jaar veel minder afspraakjes dan voor de coronacrisis. Daar maakt deze onderzoeker zich zorgen over. Juist omdat in deze levensfase jongeren vaak wel experimenteren met seks en relaties aangaan. En eh, juist op deze leeftijd is het super belangrijk. Ja, de meesten pikten hun dates op bij het uitgaan of op school en dat kan natuurlijk nu niet makkelijk. Het weer nog koud natuurlijk, maar vanavond wel droog en minder wind. Vannacht koelt het nog een stuk af, tot min 10 zelfs. Morgen is het bewolkt en wordt het min 7 tot min 4 graden. Het waait wel een stuk minder en daardoor voelt het niet zo koud aan als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer rijdt op veel wegen langzamer dan normaal vanwege de gladheid. Wat opvalt is de N201 Hilversum-Hoofddorp. De weg is in beide richtingen dicht tussen Meidrecht en Uithoorn. Het komt door een auto met pech.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 lekker binnenkomen, toch? Reba McIntyre en Until They Don't Love You. Dit is de National Radio Show. Iedereen weer van harte welkom. En also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Wat hebben we deze keer in de show? Na Spotlight album, de Nashville Spiegelplaten, digitale briefbus en onze maandartiest... hebben we heel veel nieuwe muziek. En natuurlijk ook de, ja, de vaste ingrediënten. Country, Americana, folk en bluegrass. En daar is het nu tijd voor geworden. We hebben een band voor je klaarstaan. Die bestaat uit bluegrass-veteranen... die hun sporen al ruimschoots in deze muziekstroom hebben verdiend. Ik heb het over Grassstone. Dit is Blue Rocking Chair. In the Louisiana lowlands in a field... A Je hebt een... Eh, E-mail. Ja, dat klopt, want onze digitale brievenbus zat weer vol de afgelopen week. Via info.nashforradio.nl hebben we weer heel veel nieuwe muziek binnengekregen. Van artiesten die weer eh, wat meer in onze schijnwerpers gezet worden. Zoals de volgende zangeres, inmiddels vriendin van de show. Haar nieuwste single, dit is Henriette uit Duitsland en Never Go Back. to since we first said hello, but I don't Cause we can never de nieuwste single van Harriette en die heette Never Go Back. En in dit uur, in het volgende uur, hoor je nog meer digitale brievenbus voorbij komen. En dat wisselen we af met muziek wat wat ouder is of heel erg oud. Volgende nummer 1994 alweer. Als je dan denkt dat dat, even denken, 26 jaar geleden is. is het al knap lang. Van het album Waiting on Sundown, Brooks and Dunn and You're Gonna Miss Me When I'm Gone. I'm still hurting from last time. You walked on this heart of mine. I can't find much to believe in. let me down so Heaven knows how much I love you. But I'm tired of holding on. You better kiss me. You're gonna miss me gone zo heet de nieuwste single van Eric Church, Heart on Fire. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest altijd nog wel een beetje wennen aan de muziek... toen ik eerst kennis maakte met de muziek van Eric Church. Maar ja, het is eh, ja, inmiddels toch wel bij me gegroeid... want ik vind het toch wel heel erg lekker klinken. We gaan naar onze maandartiest en daarvoor gaan we naar 1976... met muziek van Billy Joe Spears, want dat is natuurlijk onze maandartiest deze maand. In Engeland deed de muziek van haar het heel goed. Ze behaalde daar met het volgende nummer haar tweede grote hit... Dit is What I've Got In Mind. Dit is de Nashville Maandartiest. There's a million things that we could do this evening. With all onze maandartieste Billy Joe Spears. En in het volgende uur hoor je nog een nummer van haar voorbij komen. Wat één, twee zelfs, want ze komt ook nog bij de Spiegelplaat voorbij. Dus blijf gewoon lekker luisteren hier bij de Nashville Radio Show. Nieuwe muziek gaan we nu voor je draaien. Een duet tussen Jimmy Allen en Brad Paisley. Dit is Freedom Was a Highway. in a frame. Oh. Blue jeans and t-shirts, who we were, we wore it like a name. I wish I could go back to those days when the town was the whole Highway. En voor nieuwe muziek gaan we weer wat verder terug in de tijd. En dat doen we met een plaat uit 1969. Geschreven door Mul Haggard en Roy Edward Burris, de drummer van Mul's Band. Dit is Yoki from Skokie. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving. But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair shaggy. Like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the court. and still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. And football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. White lightning still the biggest thrill of all and white lightning still the biggest thrill of all.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 Want via info.nl kregen we de nieuwste single opgestuurd van Todd Barrow. Zanger uit Fort Worth, Texas. Dit is Point of No Return. I'm a long ways from home. Traveling places a stranger when I roam. It's okay, I'm doing fine. Not afraid to cross that line. Time don't matter much to me. Drifter, wild and free. Memories along these roads reflect life's episodes. Point go Life is hard But I'll make it work Still lessons to learn Soon discover There. en Point of No Return in onze digitale brievenbus. En wil je nou jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Stuur het op. Hè. Info is ons e-mailadres. We gaan er naar luisteren en wie weet hoor je het op een van onze volgende playlisten wil terug. En ja, we gaan weer een beetje terug in de tijd. Ik vind het wel lekker om dat een beetje af te wisselen. 1958 gaan we naar muziek van Wanda Jackson... met een nummer wat onder andere ook gecoverd is door een Dolly Parton... Skeeter Davis en Linda Ronstadt. retire tout art of mine. Ik hou veel verschillende country-stijlen, maar klassieke country is toch wel... Eh, ja, dat heeft een warm plekje Maar Dit was Wanda Jackson en Silver Freds en Golden Needles uit 1958 alweer. We gaan verder met wat volkmuziek van een album wat in 2018 door Francine Honey werd uitgebracht. Het album heet To Be Continued en dit is Can't Break Through To You. open in our shower stall. You're in there trying to wash the war away. afgelopen week weer heel veel nieuwe muziek bij ons binnengekomen. Maar er is ook heel veel nieuwe muziek uitgebracht. Zoals de volgende single, dat vind ik toch zo leuk. John Anderson samen met The Bellamy Brothers en No Country Music for Old Men. En dan vraag ik gelijk, waarom niet? They told him to just fade away. His time had passed and all his kind Patsy was out walking after midnight. Well, he saw the torch being passed from Lefty to Merle. Now they're so-called successors, but it's hard to find a hero in this world. There ain't no country music for old men. All of the good ones have died or just packed it in. Now there's posers and losers and would. They call him nostalgic with a permanent case of the blues. He just walks around wondering who's gonna fill their shoes. Looking back on the great ones we've lost, he says, why so soon? He shed an ocean of tears on the graves of Johnny and Jill no country music for old men. All of the good ones died just packed it in. Now there's posers and losers and would-be outlaws who only know how to pretend, but there ain't no gaan voor de eerste keer in deze show naar de Spotlight Album. Daar is tijd voor geworden. En daarvoor hebben we een album uit Nederland. Het is een nieuw album van Hilde Vos. En dat album heet The Full of Love. Het is de opvolger van het album The Long Road. En op dit album staan tien mooie nummers... waar je er vier van gaat horen in deze show.